Dat ik toen niet zeggen kon ook op internet. www.zfmzandvoort.nl little heart Two minds that once were close Now so many miles apart to do that to you next time. I keep my hands to myself instead. Oh, does she love you?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 René van Brakel met het NOS journaal. President Ben Ali van Tunesië is gevlucht naar Saoedi-Arabië. Samen met zijn vrouw zou hij naar Jeddah zijn gereisd, een stad aan de Rode Zee. De premier van Tunesië leidt nu een overgangsregering die binnen een half jaar nieuwe verkiezingen zal uitschrijven. Ben Ali was bijna een kwart eeuw president van Tunesië en sloeg op de vlucht voor de al weken durende protesten van de bevolking. Die waren de armoede en onderdrukking beu. Het is de brandweer in Zwijndrecht nog niet gelukt om het vuur in een wagon met ethanol te doven. Op het rangeerterrein Kijfhoek wordt voor een tweede keer geprobeerd om met een schuimdeken het vuur uit te krijgen. Als dat mislukt dan moet worden gewacht tot de ethanol is opgebrand. De brand brak gisteravond uit. Omwonenden moesten hun huis uit. Zo'n 40 mensen zijn elders ondergebracht. Er zijn volgens de gemeente geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Toenmalig minister van Middelkoop heeft NAVO-partners gevraagd om Wouter Bos onder druk te zetten. Bos had zo de PvdA moeten laten instemmen met een nieuwe missie in Afghanistan. Van Middelkoop bevestigde in Nieuwsuur berichten die daarover via Wikileaks naar buiten waren gekomen. Doordat de PvdA tegen een nieuwe missie in Afghanistan was, viel uiteindelijk het kabinet. Amerika was er veel aan gelegen om de Nederlanders in Afghanistan te houden. Amerikaanse president Obama versoepelt de beperking op reizen naar Cuba. Studenten en leden van kerkgenootschappen kunnen daardoor naar het communistische land reizen. Ook mag de Cubaanse gemeenschap in Amerika één keer per kwartaal 500 dollar overmaken naar familie in Cuba. Obama heft de beperkingen op die onder zijn voorganger Bush werden ingevoerd. Het weer eerst nog overwegend droog, later veel regen, vooral in het noorden. Het wordt maximaal 11 graden. Morgen is het droog en bewolkt. Het wordt dan 9 graden.